Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het regeer werd volgelopen met tienduizenden demonstranten. Zij ze uitstel van de parlementsverkiezingen die maandag worden gehouden. De demonstranten willen dat de militaire machthebbers in Egypte eerst hun macht overdragen aan een burgerregering. De demonstranten kregen vandaag steun van de hoogste religieuze leider in de Soenitische wereld, de groot imam van de Al-Azhar Universiteit. In Marokko valt de opkomst bij de parlementsverkiezingen waarschijnlijk lager uit dan vier jaar geleden, toen de opkomst 37% was. Vanmiddag stond het percentage op nog geen 12%. De Marokkaanse oppositie had opgeroepen tot een boycott, boycott omdat de verkiezingen niets wezenlijks zouden veranderen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar twee alternatieve hulpverleners. Het zijn een arts-acupuncturist uit Zaandam en een zorgverlener uit Amsterdam. De twee zouden een vrouw met kanker van de reguliere gezondheidszorg hebben weggehouden. De vrouw is inmiddels overleden. Een huisarts had de zaak bij de inspectie gemeld. Die heeft de alternatieve arts en de zorgverlener een werkverbod opgelegd. Door een beveiligingslek bij websites van publieke en commerciële omroepen heeft een hacker toegang gekregen tot miljoenen persoonsgegevens. Onder meer van mensen die vorig jaar stemden voor de top 2000 en mensen die in 2009 bij 3FM probeerden kaartjes te winnen voor Lowlands. De gegevens zijn inmiddels niet meer toegankelijk. Een vrouw uit de Amsterdamse Diamantbuurt moet binnen twee weken haar huis uit omdat zij en haar kinderen de buurt onveilig maken. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de woningbouwvereniging. De Amsterdamse woningbouwvereniging noemt de uitspraak een steun in de rug om de leefbaarheid van de Diamantbuurt te verbeteren. Het weer. Vannacht opklaringen. Vooral op de Wadden kan het hard gaan waaien. De minima lopen uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 vlak aan zee. Overdag eerst droog, maar later van het noordwesten uit wat regen. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB files in de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooimeer en Knopend Muidenberg, 2 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk, 4. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Dijk 5 kilometer. A27 Gorkum richting Almere. 2 kilometer tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven.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 things and some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I can't forget we're not in love anymore. I keep forget things will never be the same again. I keep forget how you made that so clear.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 I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it.